Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Europa heeft veel te lang zitten vergaderen, zegt Oekraïne. President Zelensky vindt dat de EU-landen al veel eerder een olieboycott tegen Rusland hadden moeten instellen. Afgelopen nacht werd de EU het eindelijk eens. Een van de twee pijpleidingen wordt eind dit jaar afgesloten. Voor de Russen vallen er dan flinke inkomsten weg, maar ze doen alsof het ze niets uitmaakt. Correspondent Iris de Graaf. Rusland is ervan overtuigd dat ze wel andere importeurs zullen vinden, zoals China of India. Maar dat is een rookgordijn, want feit is dat door deze boycott Rusland zijn grootste klant verliest. En dat betekent een enorme hap uit de Russische inkomsten, die weer voor een groot gedeelte gebruikt worden voor het defensiebudget. Schiphol en de vakbonden maken morgen meer bekend over de afspraken die zijn gemaakt om de problemen op de luchthaven op te lossen. Vandaag bereikten ze eindelijk een akkoord over een hoger loon en betere arbeidsomstandigheden voor het personeel. Daardoor is een nieuwe staking voorlopig van de baan. In Heerlen is een man overleden nadat hij uit een raam was gesprongen. Hij was op de vlucht voor de politie. Hij sprong van drie hoog uit een flat. Gisteren sprong een jongen van 16 uit Amsterdam ook uit het raam in een poging uit handen van de politie te blijven. Hij overleed het, maar raakte wel bewusteloos. En Wouter uit het Brabantse Veghel weet eindelijk wie de mensen zijn die op zijn bankpas staan. Hij heeft de familie al 13 jaar lang in zijn portemonnee zitten nadat hij een persoonlijke pas bestelde bij ING. Ik had het idee om een, een bankpas te bestellen waarop de Albert Heijn bonuskaart stond. Want ik vond het wel grappig om bij de kassa te staan en dan te horen te krijgen dat de bonuspas niet om te betalen was. Maar uiteindelijk kreeg ik dus een pas met een compleet wildvreemde familie erop. Ja, op die foto staan vijf mensen die zitten lekker te dineren tijdens de vakantie. Dankzij een oproepje op Twitter herkende iemand een man op de foto. Die bleek zelf ook hartstikke verrast dat hij op Wouters bankpas staat. En of Wouter nu eindelijk een nieuw pasje gaat bestellen met een eigen foto? Nou, heel eerlijk, ik heb al 13 jaar de grootste lol om dit pasje. En het verhaal is nu alleen maar mooier geworden. Dus ik denk dat ik hem gewoon zo lekker hou. Het weer nog. Hier en daar trekken buien over. Het kan ook onweren. Morgen vooral in het midden en noorden veel regen.